Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De betrouwsites is niet te garanderen. Dat heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken vannacht gezegd op een persconferentie. Op het ministerie is de hele avond crisisoverleg gevoerd over de kwestie. Die draait om de veiligheid van certificaten waarmee gegevens van de overheid worden beveiligd. Het bedrijf DigiNotar, dat de certificaten uitgeeft, is onlangs door hackers gekraakt. En Donner heeft nu het vertrouwen in het bedrijf opgezegd. Websites van de overheid worden de komende dagen met certificaten van andere leveranciers beveiligd. Een vliegtuig van de Chileense luchtmacht is van de radar verdwenen en zeer waarschijnlijk in de grote oceaan gestort. Het toestel was op weg naar de Juan Fernandez-archipel op bijna 700 kilometer afstand van het Chileense vasteland. Aan boord waren 21 mensen onder wie een populaire Chileense televisiepresentator. Het is niet duidelijk of er overlevenden zijn. De Chileense autoriteiten zeggen dat het transportvliegtuig twee keer had geprobeerd om te landen voordat het van de radar verdween. Het aantal meldingen van euthanasie is vorig jaar fors gestegen. Bij de toetsingscommissies kwamen ruim 3100 meldingen binnen, 19% meer dan het jaar daarvoor. In bijna alle gevallen heeft de arts zorgvuldig gehandeld, blijkt uit het jaarverslag. Negen keer gebeurde dat niet. Die gevallen zijn doorgespeeld aan justitie en de inspectie voor de gezondheidszorg. Het aantal meldingen van euthanasie is in 10 jaar tijd met 50% toegenomen. De toetsingscommissies weten niet hoe dat komt. Uit een onderzoek van één Vandaag bleek deze zomer dat huisartsen het gevoel hebben dat ze steeds vaker door patiënten en familieleden onder druk worden gezet om euthanasie te plegen. Het weer een heldere nacht met in het binnenland kans op mist, minima rond 14 graden. Overdag vrij zonnig en tussen de 24 en 28 graden. Later in de middag vooral in het westen kans op een bui. Zondag bewolkt met regen of onweer.